Bij ING kan sinds het begin van de avond weer via internet worden gebankierd. ING verwacht voor de komende uren geen problemen meer, maar morgen komen die er mogelijk wel. Omdat dan technisch onderhoud plaatsvindt. Vandaag konden klanten vanaf het begin van de middag geen gebruik maken van Mijn ING en de app voor mobiel bankieren. Volgens ING was de oorzaak van technische aard. Het weer bewolkt en veel regen. De zuidwestenwind wordt krachtig tot hard boven land. Windkracht 6 tot 7. In de kustgebieden kans op storm. Daar is de windkracht 8. Morgen pittige buien met onweer, hagel en zware windstoten.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 Al heb ik er wel voor gezorgd. Of heb ik, eh, hoop dat het nauwelijks te horen is. Ja. Goed, Kies of Christmas. Een cd wat toch op het laatste moment eh, eh, binnenkwam. En de artiest is Louis uh, met een on achternaam die niet uit te spreken is. www.louismusic.com We gaan verder met eh, wat muziek uit de verleden tijd. Love is a Flow van Brigitte Krimstad van het label Phoenix Muziek. Heel veel luisterplezier. I said a prayer for the homeless. I pray no life is lived in vain. I lit a candle, stepped out into the pouring rain. I went looking for the mother inside. tears of redemption and forgiveness across that river, Looking for the witness, I was reaching out, reaching for mother and son. And the rain fell down like the tears of the Virgin, tears of joy for at midnight Clouds blew away Eyes like diamonds Leading me on my way And I went singing for the mother inside Yeah, my uh, Shacked in the skin, unprotected, searching, searching, searching for the mother inside. search for the mother op de programma-info van de website van zfmzandvoort.nl. We gaan afsluiten met een nieuwe cd. Ja, een beetje ongebruikelijk. Die heb ik meestal vooraan zitten, maar natuurlijk in dit programma niet. Het heet, de cd heet Bindu en de artiest is Michael Brandt de Maria. En die cd is tot mij gekomen van ja, Ed Bonk uit eh, Canada. Onder Las Promotions. Goed, straks natuurlijk nog een uurtje Peaceful Radio hier op Zivem Zandvoort. En dan gaan we er eens, eens lekker voor achteroverleunen. Graag tot straks.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 Het regent weer en de komende 48 uur wordt nog veel neerslag verwacht. Doordat de grond is verzadigd blijft het waterpeil in sloten en kanalen stijgen. Op verschillende plaatsen worden kaders opgehoogd om te voorkomen dat polders onderlopen. Veel landbouwgronden zijn onder water gezet. Vanaf vanavond geldt in de hele provincie Groningen een vaarverbod. Ook het zuidwesten van het land heeft last van het hoogwater. De Maaskantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland gaat mogelijk morgen dicht. Bij Dordrecht kan het water in de komende dagen de kaders oplopen. De gemeente stelt daarom zandzakken beschikbaar aan inwoners. Verder is de Hollandse IJsselkering bij Kaplein Krimpen sinds vanmorgen dicht vanwege de hoge waterstand. Waterschap Rivierenland zorgt bij de Lek en de Beneden Merwede voor permanente dijkbewaking. De politie in Zwolle doet onderzoek naar een mogelijke ontvoering. Twee meisjes zagen vanmiddag dat een meisje van een jaar of 15 door een man werd meegesleurd. In de wijk Stadshagen wordt buurtonderzoek gedaan en er worden flyers verspreid. De politie in Zwolle houdt er wel rekening mee dat het niet om een ontvoering gaat, maar om een vader die zijn dochter hardhandig mee naar huis nam. Bij ING kan sinds het begin van de avond weer via internet worden gebankierd. ING verwacht voor de komende uren geen problemen meer, maar morgen komen die er mogelijk wel, omdat dan technisch...